tijdens een dopingcontrole bij de wereldbekerwedstrijden in Peking. Toussaint zegt geen idee te hebben hoe de stof in haar lichaam terecht is gekomen. Ze zegt het middel niet bewust te hebben genomen. De zwemster is niet geschorst en wacht nog op het onderzoek van de internationale zwemfederatie FINA. Denemarken gaat 100 afgewezen asielzoekers op een eiland plaatsen met bijna geen voorzieningen. Ook zijn er virussen, omdat op het eiland jarenlang dieren zijn geobserveerd met besmettelijke ziektes zoals varkensgriep en hondsdolheid. De asielzoekers die er terechtkomen zijn veroordeeld voor een misdrijf... maar kunnen niet worden teruggestuurd naar hun land van herkomst... omdat ze daar gevaar lopen. Zeven mannen zijn veroordeeld tot vijf tot tien jaar cel... voor een serie plofkraken in Utrecht, Driebergen en Almelo. De mannen roofden in 2015 en 2016 in wisselende samenstelling... talloze geldautomaten leeg. Een van de hoofdverdachten kreeg de zwaarste straf. Hij moet 10 jaar de cel in en 190.000 euro schadevergoeding betalen aan de ING. De plofkraken waren vooral gericht op de geldautomaten van die bank. Bewoners van Baarle-Nassau kunnen van de gemeente een dranghek lenen... om de overlast die kopers van vuurwerk veroorzaken tegen te gaan. Zo kunnen ze met een dranghek de oprit van hun huis afsluiten. Baarle Nassau heeft veel last van de vuurwerkverkoop in het Belgische Baarle-Hertog... dat als een enclave midden in de Nederlandse gemeente ligt. Het vuurwerk is daar goedkoper en vaak zwaarder dan in Nederland. Het weer bewolkt met buien, het is ongeveer 8 graden. Morgenmiddag vaker droog, met in het zuidwesten ook nog kans op wat zon. Het wordt morgen 9 tot 13 graden.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 Eh, nee, niet bij Matchbox. Want eh, dat hebben we vandaag niet. Nou, een, beetje wel toch? nou, een beetje match. En het, eh, <laughs> de laatste twee uur een beetje box. Maar we hebben een bijzonder programma vandaag, Hans. Ja, zeker. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, we gaan een, een selectie draaien. En eh, ja, dat is een, een, hele korte selectie eigenlijk van de eerste top 2000 uit 1999. Ja, ja. Dat is al heel wat jaar geleden, hè? Er staan er dus 2000 in en we mochten allebei 40 nummers uitkiezen. Ja. Is al te veel. <laughs> ja. Dus we moesten al schrappen, maar we zijn erin geslaagd. En we, gaan, eh, we gaan lekker muziek draaien. Sowieso. We gaan beginnen met twee nummers en je hoort zo meteen wie het waren, waar ze stonden en hoe ze heten. Veel plezier. Yo. An old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting low, out my fiddle and a rosin up the bow. The kids are a sweet, so I keep it kind of low. Thank God I'm a country boy. I'd play Sally Gooden all day if I could, but the Lord and my wife wouldn't think it very good. So I fiddle when I can and I I'm mighty keen. Well, son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. matters till the day he died. And he took me by the hand, held me close to his side. Said, live a good life, play my fiddle with pride. Thank God you're a country boy. Well, my daddy taught me young how to hunt and how to whittle. Taught me how to work and play a tune on the fiddle. He taught me how to love and how to give just a little. And thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. I'm a country boy. Yes! je je afvroeg van wie waren dit ook alweer... dit was de groep Full House. En het was een nummer uit 1976. En Full House dat bestond uit vijf personen. En vier daarvan die zijn eh, in de onbekendheid blijven eh, <laughs> verkeren. Eentje slechts, die eh, werd, was al bekend en bleef bekend. Dat was Frank Kramer. En dat was waarschijnlijk ook de enige van de groep die niet kon zingen. Waarschijnlijk, wel, <laughs> en, eh, en, Standing on the Inside die, eh, stond op nummer 1959. En we begonnen met eh, John Denver, met Thank God I'm a Country Boy. En die stond op nummer 2000. Allebei de nummers uit de jaren 70. Ja, mooi hè? Mooi, ja, toch wel. Ja. de volgende is een instrumentale en die komt uit de film The Entertainer.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 En die vonden we terug op nummer 1909. We En we begonnen met eh, dit eh, tweetal met The Entertainer. En dat kwam uit de film The Sting. Werd gespeeld door Marvin Hamlish. En die stond op 1928. Ja, dat is al heel wat lang geleden, hè, 1928. Eh, maar dat bedoel je niet. Ja, dat bedoel ik niet. Nee, dat weet ik <laughs> nou, ik ben blij dat je dit even Ja. we, gaan, we gaan naar het jaar 1970 en naar de plek 1875. Hier is de Marmalade. Rainbow. Now I'm changing for the better for the day. Feel like singing all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray. os dentes. Eh, het uh, dappere duo McGinnis Flint. McGinnis uit eh, Manfred Man en Joey Flint. Bekend onder andere als drummer bij John Mayall. Ja, en als je dat, die titel leest, dan denk je... waarom zijn ze zo vrolijk, hè? <laughs> Ja. When I'm Dead and Gone. Ja. We maken er een feestje ja, en Ik zag de titel van de volgende. Ik denk, nou, we krijgen Anne Kreunlo, maar die krijgen we niet. Nee, die heeft het ook gezongen. Daar heb je volkomen gelijk in. Maar die gaan we niet beluisteren. Ah. Eh, we gaan luisteren naar de originele uitvoering van de Crystals... onder leiding van eh, Phil Spector, de producer. Hier is Do Run Run. vonden we terug op nummer 1772... Simon Garfunkel en My Little Town. Ehm, ja. Wat vond jij daarvan? Nou ja, ik, ik vond het ik, niet echt een Simon en Garfunkel liedje... maar volgens jou was het een geweldig liedje. Dus ik geloof het. <laughs> Ik geloof het. De, meningen zijn verdeeld. Ja, dat mag ook, hè. Maar dat geeft niet. Bij de volgende zijn we het allebei over eens. Ja. Een heel mooi nummer. Ja, en weet je, een kleine, eh, eh, iets wat er nog bijgevoegd moet worden... is eigenlijk, ze hebben heb er eigenlijk de laatste jaren erg ingezet voor rechten van de mens. Kijk. En dat was eh, voor UNICEF in de strijd tegen landmijnen. Een beetje Diana van Engeland, hè? Een beetje. Zo is dat. Ja. Maar zij leeft nog. Zo is dat. vonden we terug op nummer 1725 Traffic en A Hole in My Shoe. Ja, ik vind die tekst heel erg, daar hadden we het net over. Ik vind die tekst heel erg sterk. Heel sterk, als je door het water loopt en je hebt een gat in je schoen... Ja. dan krijg je nou de poten. Ander even van ook zoiets, hè? Is dat zo? Ja, ik had een gat in de emmer. <laughs> Hole in my Bucket. Oké, de volgende eh, plaat... daar hebben wij van onze kinderen ze nu nog wel eens wat van te horen. Ja, maar dat, dat slaat niet op mij. Oh, sorry, nee. neem ik wel. Ja, misschien wel, maar mij niet. Dank u. <laughs> sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people it everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you never sung million themselves and leave us be with those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never, never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We, the people here don't. nummer 1670 Tim Hardin en A Simple Song of Freedom. Ja, daar is geen enkel, enkel liedje eigenlijk wat eh, simpel is voor vrede, hè? Nee. Er moet eigenlijk altijd vrede zijn. Eigenlijk wel. Daar heb je geen liedjes voor nodig. Maar dat gaat niet lukken, denk ik. Dat denk ik niet, daar ben ik bang voor. <laughs> ook ook in, eh, in het volgend jaar niet. Nee. Zeker nee, dat blijft voorlopig wel even een, eh, een wens, ja. zeg maar. de volgende plaat dat is van Manfred Mann. En Manfred heet eigenlijk Manfred Lubowitz. Weet je dat ook weer? Ja, hij komt ook uit Afrika, hè? Ja. En eh, in die groep speelde Tom McGinnis... en die hadden we net gehoord natuurlijk bij McGinnis Flint. En Joost de Draaier had van dit nummer gezegd... als de bouwvakkers het op de stijgers fluiten, dan wordt het een hit. There she was, just walking down the street singing... Do what her fingers and shuffling her feet singing... fine. Looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna. Liverpool, The Searchers en Needles and Pins. Zometeen krijgen we trouwens ook nog een eh, groep uit Liverpool. Maar we gaan niet op de zaken <laughs> vooruit lopen. <laughs> we gaan nu luisteren naar een eh, zanger die een fantastische LP heeft afgeleverd. Zijn eerste. En daarna hebben we toch wel iets minder van hem gehoord. Maar dit, oh. blijft, dit blijft een heel mooi nummer, hè? Oh, eh, dat, geloof ik graag. Oh, die ken je niet? Nou, dat weet ik eigenlijk ik niet.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 Ik denk, wie zouden dat nou zijn? <laughs> maar het was duidelijk, het zijn, de, ah. het zijn de Rolling Stones. Ja, precies. Je, wist het gewoon, hè. <laughs> Eh, eh, we hebben nog een halve minuut. Eh. En uh, doen we deze. Want die hoor je elk jaar bij de top 2000. Nou, we zien elkaar zo terug na het nieuws en de berichten. Tot zo. Ja, tot zo. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.